7 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Alle studenten en docenten van het ROC Leiden studeren en werken daar volgend jaar nog steeds. Dat verwacht bestuursvoorzitter van het ROC Leiden, Ricardo Winter. ROC Leiden werd gered dankzij 40 miljoen euro die minister Bussemaker in de noodlijdende school wil stoppen. Dat geld moet worden gebruikt om het ROC te ontmantelen. Ex-NS-topman Huges betwist dat hij begin deze maand ontslag heeft genomen bij het bedrijf. Dat schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. Op 5 juni maakte de NS en Dijsselbloem bekend dat Huges per direct is opgestapt. Hij zou onjuiste en onvolledige verklaringen hebben gegeven in het onderzoek naar gesjoemel bij een aanbesteding. Volgens de minister is afgelopen week duidelijk geworden dat Huges zelf vindt dat hij alleen zijn bestuurstaak heeft neergelegd. Het is chaos bij de Kanaaltunnel en in de haven van Calais. Havenmedewerkers voeren daar actie. Ze vrezen voor hun baan omdat hun werkgever veerboten wil verkopen. Boze demonstranten hebben brandende autobanden op de rails gegooid. Rond 4 uur vanmiddag stond er voor de Eurotunnel 30 kilometer file. Vluchtelingen maken van de gelegenheid gebruik om aan boord van de stilstaande vrachtwagens te klimmen ahold topman Dick Boer wordt waarschijnlijk de baas van de nieuwe combinatie Ahold deleuze De overnameonderhandelingen tussen de Nederlandse en Belgische supermarktconcerns zijn in een eindfase beland, meldt het Financiële Dagblad. Na berichten over de op handen zijnde fusie schoot het aandeel Deleuze omhoog op de Belgische beurs. Daarop werd de handel in het aandeel stilgelegd. De combinatie Ahold deleuze moet de vierde winkelketen in Europa worden en de vijfde in de VS. Het weer vanavond klaart het in het zuiden en westen wat meer op. Het koelt af tot 10 graden. Morgen schijnt de zon geregeld. In het binnenland kan nog een bui vallen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergasmeer en Muiden 6 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag nog 7 kilometer file.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 All the people are turning around. Papa Chico. explain. this love was never easy. But something's faded inside of your heart, so you're crusading to tear us apart. It's clear now, I know you're gonna leave me. So disappear now, I won't get in.